kilometer diepte. Als dat lukt kan de olie via een nieuwe pijp worden afgevoerd naar tankschepen. Intussen is een olievlek de staat Florida tot op enkele kilometers genaderd. Eerder bereikte de ruwe olie al de kust van Louisiana, Alabama en Mississippi.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 Het konvooi had goederen bij zich die bestemd waren voor de Gazastrook. Bij de commandoactie vielen negen doden. Amsterdam neemt vandaag afscheid van de strippenkaart. Reizigers kunnen alleen nog met de tram en bus als ze een OV-chipkaart hebben. Bij de metro gold dat al langer. Ook kunnen reizigers nog een los kaartje kopen. Na Rotterdam is Amsterdam de tweede vervoersregio die helemaal is overgestapt op de OV-chipkaart. Autofabrikant Ford stopt met de productie van het merk Mercury. Eind dit jaar rollen de laatste exemplaren van de band. Mercury werd in 1939 opgericht om het gat te vullen tussen Ford en het veel duurdere merk Lincoln, dat ook tot het concern behoort. De verkopen liepen op tot bijna 600.000 per jaar in 1978, maar daarna ging het bergafwaarts. Vorig jaar werden nog maar 92.000 Mercury's verkocht. De fabrikant wil zich nu helemaal gaan richten op de merken Ford en Lincoln. Eerder werden de dochters Jaguar, Land Rover en Volvo al verkocht. Financieel gezien gaat het goed met Ford. Het is de enige Amerikaanse autofabrikant die geen staatssteun nodig had. In Rome is de Italiaanse bariton Giuseppe Taddei overleden. In zijn carrière, die meer dan 50 jaar duurde, trad hij op met grootheden als Maria Callas en Luciano Pavarotti...